12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Canadese gasconcern Vermilion ontkent dat het versneld gas wint in Drenthe. Het bedrijf bevestigt wel dat het is betrokken bij een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Volgens vier regionale omroepen heeft Vermilion in Diever meer dan drie keer de toegestane productiehoeveelheid uit de grond gehaald. Rondom de Champions League-wedstrijd Ajax-Juventus in april... hebben de gemeente Amsterdam en de politie fouten gemaakt... bij de voorbereiding en de communicatie. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Voorafgaand aan de wedstrijd greep de politie in toen supporters vuurwerk afstaken. Er werden onder meer waterkanonnen gericht op kinderen van supporters en mensen in een rolstoel. De spoedeisende hulp en acute verloskunde hoeven niet terug te komen in Lelystad, staat in een advies aan minister Bruins. Hij had daarom gevraagd na het faillissement van de MC IJsselmeer ziekenhuizen. Er zijn voldoende ambulances in Flevoland om aan de wettelijke aanrijdtijden te voldoen en de afdelingen spoedeisende hulp in de regio zijn in staat alle patiënten op te vangen. Vanaf volgende week zijn nog maar twee steden in de race... voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Volgende week wordt bekendgemaakt welke drie steden... in de ene laatste ronde zijn afgevallen. De strijd gaat tussen Rotterdam, Arnhem, Maastricht, Utrecht en Den Bosch. Sivan Hassan heeft het wereldrecord op de mijl verbeterd. Bij de Diamond League-wedstrijden in Monaco liep ze 4-12-33 en verbrak daarmee een 23 jaar oud record van een Russin. Daphne Schippers werd derde op de 200 meter. De finale op Wimbledon gaat voor de derde keer tussen Roger Federer en Novak Djokovic. De Zwitser Federer versloeg Rafael Nadal met 7-6, 1-6, 6-3 en 6-4. De vorige keren bij een finale Federer-Djokovic in 2014 en 2015 won Djokovic. Het weer. Het wordt vanavond overal droog. Vannacht kan in het binnenland een mistbank ontstaan bij minima rond de 14 graden. Morgen zon, wolken en een enkele bui en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type.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 People know me now. People know me now. I'ma bring the heat that you can't deny. People know me now. People know me now. I'm losing control. Gave my heart and gave my soul. I'm losing control. Gave my heart and gave my soul. Harder than I did before. Don't stop and keep it going. I'm so in the moment. I don't talk about it. I show them. Yeah, I'm so in the moment. I don't talk about it about it, I show them, yeah.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 Nobody does it better. Closer than close, yeah. But never will be. We won't from coast to coast, yeah, yeah. We just trying make you see. Nobody does it better. Nobody does it better. can do it to you. Everything you did to me, well, I can do it to you in your sleep, cause I'm a woman.